slee of een villa aan de zee zijn die kijkertjes van jou. Mooier dan de grootste diamant is de ring hier aan je hand die me zegt ik blijf je trouw. steen. Net als voor een standbeeld bleef ik staan toen ik jou voorbij zag gaan, omdat ik mijn hart verloor. Dat zo'n lieve schat nog echt bestaat, die met mij door het leven gaat, komt me als een wonder voor. me heen. Oh, Elize, als jij ooit verdween. Oh, Elize, werd mijn hart een steen. Ik hou het van verlangen niet meer uit, want ik wil je als mijn bruid sinds de dag dat ik je zag. dure slee of een villa aan de zee zijn jouw ogen en jouw lach. Oh, Elize, laat me niet alleen. Oh, Elize, ga niet van me heen. Oh, Elize, als jij ooit verdween. Oh, Elize, met mijn hart een steen. stay.